Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de huisartsen zijn begonnen met vaccineren. Huisarts Marieke Nijhoff uit Enschede was vanmiddag als eerste aan de beurt. Het voelt wel wat veiliger, wat fijner. En niet alleen voor jou als huisarts, maar ook voor je patiënten. Want uiteindelijk eh, ben je natuurlijk wel in contact met patiënten. En wil je ook niet hebben dat de patiënt door jou weer vervolgens wat eh, besmet met corona. Zo'n 15.000 huisartsen, assistenten en artsen in opleiding komen deze weken aan de beurt. Vanaf maandag gaan de huisartsen zelf de thuiswonende 90-plussers vaccineren. We zijn nu dik twee weken bezig met vaccineren en 135.000 Nederlanders zijn inmiddels aan de beurt geweest. De Britse variant van het coronavirus zou best wel eens dodelijker kunnen zijn dan de gewone variant, zegt de Britse premier Johnson. Precieze gegevens heeft hij niet, daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan. Het was al bekend dat de Britse variant waarschijnlijk besmettelijker is. En vanaf maandag kom je in Duitsland niet meer weg met een wegwerpmondkapje of stoffen ding. Bij onze oosterburen moeten mensen in winkels en het openbaar vervoer verplicht een medisch mondkapje gaan dragen. Mensen die daar lak aan hebben kunnen een boete van 150 euro krijgen. Twee studenten uit Utrecht kunnen urenlang studeren en geconcentreerd blijven... want ze drinken zelfgemaakte bakjes superkoffie. Een gewoon kopje koffie gaf ze niet genoeg energie, dus bedachten ze wat beters. Toen wij s ochtends vroeg naar de biep gingen en merkten dat we eigenlijk gewoon nog te moe waren. We dronken koffie, maar al snel eigenlijk weer inkakten en weer moe waren. En toen dachten we, ja, kunnen we niet op een of andere manier de koffie upgraden, zodat we er meer energie uit kunnen halen. In hun studentenkamer gingen ze aan de slag met vitamines en mineralen. Uiteindelijk kwamen ze tot de formule voor de superkoffie. MCT-poeder, de guarana-poeder, vitamine B1 in poedervorm. Nou, dan had je daarna nou nog vitamine B2, allermoeilijkste. En dat is namelijk B12. Moet je maar heel weinig van binnen krijgen. Nou, niet een milligram, maar een microgram. En nu is de koffie klaar. En die superkoffie valt in de smaak. Inmiddels ging hun koffie al 3000 keer over de toonbank. En het weer nog, het blijft zo goed als droog vanavond. Vannacht wordt het min 1 tot 3 graden.